Volgens de PvdA-leider was dat niet zijn opdracht. Eerder had ook D66-leider tot om die reden kritiek op de informateur. Lubbers spreekt vandaag met alle fractieleiders die niet betrokken zijn bij de jongste formatiegesprekken. De prijzen van bestaande koopwoningen in Amsterdam zijn voor het eerst sinds eind 2008 weer gestegen. Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar brachten koopwoningen 0,7% meer op. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Amsterdam is niet de enige grote stad waar de huizenprijzen omhoog zijn gegaan. Ook in Haarlem, Zwolle, Enschede en Emmen zijn de prijzen gestegen. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag was nog sprake van een daling, schrijft het CBS. Postbedrijf TNT heeft het afgelopen kwartaal bijna geen winst gemaakt. Dezelfde periode van het vorig jaar was de winst nog 81 miljoen euro, nu nog maar 3 miljoen. De winstdaling komt door de grote reorganisatie bij de postafdeling, waar 11.000 postbodes moeten verdwijnen. De omzet groeide met 10% en dat komt door de forse groei bij het vervoegen van pakketten. Bij de postdivisie is de omzet licht gedaald. Defensie blijkt door de bezuinigingen te weinig soldij te hebben om 467 nieuwe militairen te laten werken. Ze waren al aangenomen, maar hebben nu te horen gekregen dat ze nog niet kunnen beginnen. Volgens Defensie heeft de groep begrip voor de situatie. Door de economische crisis is een baan bij het leger populair. Bijna 100.000 mensen zijn geïnteresseerd in een militaire carrière. Vanwege de bezuinigingen heeft Defensie al besloten om minder mensen aan te nemen. Het weer nog buien. In het oosten en zuidoosten van het land is er ook kans op onweer. De loop van vanmiddag vanuit het westen droger en opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen meest droog en wat zon. Ook dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.